I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. trying some new fashion. Don't change color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation.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 What will it take till you believe in me the way I, I, I believe in you? Yeah, I said I love you. That's forever. This I promise from my heart. Oh Lord. I could not love you any better. Yeah, I love you just the way you are. I don't want to work that hard. No love. I just want some someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way. Wat een geweldig nummer eh, aan het begin van de show. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Ach, Barry White en natuurlijk Just The Way You Are. Wat een prachtig nummer is dat. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Tot 12 uur. Inderdaad, ga ik je oren vertroetelen met geweldige muziek. En muziek waarvan je denkt, hmm, daar kom je helemaal voorbij. Of daar word je prettig wakker mee op deze zondagmorgen. Na al die Sinterklaas toestanden, ben je er voorbij gekomen? Ik wel. got a gun she called the lucky one. She left a note right by the phone. Don't leave a message, cause this ain't no home. And she cried and she cried and she cried and she cried. She cried so long her tears ran dry. Then she laughed and she laughed. She laughed and she laughed. Cause she knew she was never coming back. She said, Man, I'm gonna get out of this town. better all the same bullshit again. Cause he lied and he lied and he lied and he lied. He lied like a salesman selling flies. So she screamed and she screamed and she screamed and she screamed. It's a different place, but the same old thing. It's all I love. It's all get out of this town. I'm out of my pain, so I'm going back to LA. De mooiste muziek hoor je hier natuurlijk bij ZVL. Dus ook mooie muziek van Bad Hart. De LA Song. En voor I Won't Cry. Ronnie Davis. Lang geleden alweer gemaakt. Nou ja, lang geleden. Een jaartje of negen alweer. Want zo snel gaat het. Het was een hele grote, vette, dikke hit. Ja, we zijn alweer aangekomen in de kerstweekend. We gaan alweer snel allerlei kerstbellen laten horen hier bij eh, ZVL. Veel kerstplaatjes. Gezellig de warmste maand van het jaar noemen ze het eh, hiernaast. Of hieronder, of hierachter. Of hier ten zuiden van ons. Eh, want daar noemen ze het de warmste maand of de warmste weken. Wat is het ook alweer? Nou ja, whatever. Het komt er allemaal aan. Straks ook een heel warm verhaal een eh, mooi verhaal. Het gaat over eh, Wereldlichtjesdag. Wat is dat voor een dag? Nou, heel bijzonder. Het gaat over overlijden en herdenken. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen over een kwartier hier bij ZVL. brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando en mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar y el me adormecido de este lamento que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Estreche mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegué la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. las lacrimas son perlas que caen al mar y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. zondagmorgen en ik kijk naar je gezicht. Nu nog lig je naast me en je ogen zijn nog dicht. Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand waar je meer om geeft, dat kan gebeuren Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. Twee uur, zondagmiddag al je spullen staan al klaar. Koffers en wat dozen. Ik kijk er af en toe eens naar. voel me kloterig, maar ik zeg het niet. Ik hou me goed, je ziet dus dat ik het begin te leren. Flink zijn, even flink zijn en hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. Zes uur, zondagavond. Nou, tot ziens, zeg jij, ik ga afscheid aan de voordeur. Jij rijdt weg, ik staar je na. Waarom schreeuw ik niet? Zijn mijn ogen droog? Het is misschien net iets te vaak gebeurd om nog te huilen. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. tien uur, het is al donker. Ik moet de deur uit, want ik stik. Jas aan, ik ga de stad in. Waar er meer zijn zoals ik. Ik zal niet eenzaam zijn, nee, vannacht nog niet proberen niet jouw lijf te zien, je geur te ruiken. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel die kans gering is, hoop ik vurig dat ik niet verlang naar jou. Proberen om weer vrij te zijn en net zo ver als jij te zijn, dus wachten tot ik weer van iemand hou. Eigenlijk een droevig lied van Robert Lang van lang geleden. Flink zijn. Liefdesverdriet. Tja, wat moeten we daarmee op een zondagmorgen? Nou ja, het gebeurt. Hoort erbij. Dus ook hier in de show. En verder een prachtig nummer van Victor Laszlo een mooi Spaans nummer. Want ze zingt eigenlijk altijd Frans. Eh, dus een Spaans nummer tussendoor, dat is natuurlijk niet voor de poes. Straks, eh, over een eh, minuut of zes, zeven, zei ik al, gaan we praten over Wereldlichtjesdag. Ja, mijn collega Herman de Bruin zit er al helemaal klaar voor. Dus het komt eraan. Dus wat mij betreft, stay tuned. stronger than any mountain.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 En denk, waar ben je toch? Je hebt me in je macht. Ik slaap niet en ik drink te veel. Werk al dagen niet. Niets interesseert me nog. Ik ben heel depressief. Ik huil de hele nacht God geeft mij de kracht. Ik mis je iedere dag. Bel me, liefste bel me. Laat me niet alleen. Ik mis je en ik smeek je. Je bent maar tijdelijk. Ik vind haar onbegrijpelijk. Lieve schat, ik mis je zo. Bel me, liefste bel Hij is op de radio. Zijn nummer is bekend bij velen. En zeker bij degene die hij oproept om te bellen. de single van Walter Kroes hier bij ZVL en bel me dus. En Dan Volgenberg, wat een romantiek, ongelooflijk. Met Longer natuurlijk, uit 1980, eh, zo lang geleden alweer. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over de Wereldlichtjesdag 2025 en dat doe ik met Melanie van der Lek. En die is in de studio. Melanie, welkom. Dankjewel. Wereldlichtjesdag. Ik had er nog nooit van gehoord, moet ik zeggen, maar vertel. Nou ja, eigenlijk is het heel mooi als je er nog nooit van gehoord hebt, want dat betekent dat het onderwerp wat erachter ligt natuurlijk ook niet in eh, ja, in de eigen sferen aanwezig is geweest, laat ik het zo stellen. Wereldlichtjesdag is een eh, dag waarop wereldwijd om 7 uur s'avonds een lichtje wordt aangestoken voor kinderen die hier niet meer zijn. Dus eh, het gaat om overleden kinderen die in het licht worden gezet. Dit gebeurt wereldwijd, 24 tijdzones. Dus dat betekent dat 24 uur lang het licht brandt voor die lichtjes over de hele wereld heen. Ja, en gaat het dan over letterlijke lichtjes ook soms? Jazeker, eh, de kaarsen die thuis aangestoken worden, eh, voor de mensen die thuis blijven zitten, eh, dat kunnen ehm, kaarsen zijn die op het kerkhof aangestoken worden, want ook daar worden van tijd tot tijd activiteiten georganiseerd om hierbij stil te staan met de ouders van overleden kinderen en andere betrokkenen. Ja, dus dat zijn letterlijke lichtjes. Ja, maar het gaat om, om steun te bieden aan ouders, gezinnen die een kind verloren hebben. Nou, Wereldlichtjesdag is vooral om de kinderen niet te vergeten. Ja, ja. Om de lichtjes aan te steken en de overleden kinderen in het licht te zetten, zodat zij niet vergeten zullen worden. En dan komt er ook een boek uit. Dat klopt. die eh, dag. Ja, ik ben eh, als vrijwilliger betrokken bij Stichting Nooit Voorbij. Mhm. Eh, een stichting die zich juist inzet voor steun aan ouders die te maken hebben gehad met het verlies van een kind, in de breedste zin van het woord. En eh, de stichting brengt dit jaar op Wereldlichtjesdag een boek uit over kinderuitvaarten. Er staan 85 kinderuitvaarten in geportretteerd en eh, allerlei andere eh, randzaken, zeg maar, die met het verlies van een kind te maken hebben. Over afscheidsfotografie, over herinneringsmonumenten en dergelijke ja, bedoeld voor professionals om ouders die te maken krijgen met het verlies van een kind te helpen daarin keuzes te maken om ze te kunnen laten zien wat zijn de mogelijkheden hieromheen. Ja, het ondersteunt de mensen die dus daarmee te maken hebben, maar zeker de mensen die daarmee de gezinnen willen helpen. Zeker, ja. Want eh, nou ja, het verlies van een kind is niet altijd iets wat je langdurig uh, al aanziet komen. Dus zeker op het moment dat het je plotseling overkomt, is het altijd de vraag: wat nu? Wat wil ik? Eh, wat kan ik? Mhm. Wat mag ik? En het blijkt dat eh, heel veel onbekend is wat dat betreft. En juist door middel van dit boek eh, waarin zoveel verschillende mogelijkheden en uitvaarten beschreven staan, kan dat een handreiking bieden aan zowel de professionals als de ouders die dit overkomt. Ja, want de ouders die het overkomt, willen die mensen dat ook een beetje stilhouden? Hebben ze wat schaamte misschien daarover? Nee, dat denk ik niet. Het is eerder dat je in een roes terechtkomt waarin je beslissingen moet nemen eh, over nou ja, het afscheid voor je kind. En je wil dat zo goed mogelijk doen, want je wil je kind in liefde dat afscheid geven. Mhm. Maar je hebt daarnaast zoveel pijn en verdriet en, je, en zoveel onwetendheid. Want over het algemeen ben je helemaal niet bezig met de afscheid van je kind. En wat je daarbij zou willen. Mhm. De eerste eenvoudige vraag die je gaat krijgen is: wil je het kind begraven of cremeren? Ja. ja, wie denkt erover na? Op dat moment zeker niet, omdat het je plotseling overkomt ja, het kinderen lang ziek zijn is natuurlijk weer anders. Dat is, dan is het wellicht wat anders. Maar eh, zeker als het je plotseling overkomt, ja, het zijn niet de dingen waar we eh, in principe standaard nee, nou, mee bezig zijn. Geen rekening mee. Nee, dat is zo. Uh, eh, Werelddichtjesdag 14 december. Uh, mensen die daar meer over willen weten. Of dat boek, ja, dat is voor professionals eigenlijk. Maar mensen die denken, nou, ik wil er toch wat over weten verder. Kunnen die terecht bij de Wereldlichtjesdag website of zo? Eh, het boek, dat kunnen ze terugvinden op de website van de stichting. www.stichtingnooitvoorbij.nl mm ehm, Daar is het boek in elk geval te koop. En dat zal ook wel via de boekhandels te koop gaan zijn. Dus even op die website kijken en dan eh, de regio zoeken waar je woont en dan kom je het wel tegen. Ja. Waarschijnlijk het gaat over mensen die er niet meer zijn. Kinderen die er niet meer zijn met name. En kan ook kinderen zijn die aan zelfdoding hebben gedacht. En als je denkt aan zelfdoding, neem dan 24 uur per dag gratis en anoniem contact op met 0800 0113 of chat op 113.nl. Ik wil je bedanken voor dit mooie openhartige gesprek. Melanie van der Lek, dankjewel. ZVL tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. of a rain. time to be thinking. They're too busy finding God. grappig is dat dit nummer nooit heeft plaatsgevonden. Ze hebben dit nooit opgenomen, de mannen van de Beatles. Ook al zou je denken... Nee, het is echt waar. Het is nep. Tja. As if nothing ever happened. Gewoon AI. Ongelooflijk. En zo gelijkend. Nou ja, je hoort het hier. Dus je weet eigenlijk niet meer wat je hoort. Intussen zitten we hier gezellig aan de koffie. Ondanks het eh, frisse weer buiten. Een beetje vochtige dag vandaag. Het wordt een graad of 11 later in de middag. Dus mwah, voor de tijd van het jaar is het niet verkeerd, zal ik maar zeggen. Maar ja, het blijft wel een beetje vochtig. En wij zijn hier aan de koffie met de restjes van de chocoladeletters en het speculaas. En we hebben ook nog, en ik zie het ja, schuin aan de overkant, eh, dat er ook nog warme chocolademelk is. Allemaal nog overgebleven van Sinterklaas. En we gaan het allemaal opmaken, want we hebben er erg veel zin in. En we willen eigenlijk nog stiekem geen afscheid nemen van het Sinterklaas gebeuren. Baby, go outside, look at the sky. Cause you just won't believe your eyes. I'm so glad you called me tonight. It's the biggest moon I've ever seen, a shining light, a Christmas dream. How be laying by the fireplace. I'll hold you tight, I'll kiss your face. Sing along to Christmas songs and let it snow. Outside a freezing winter storm. je brieven en je foto's in een la. En het huis is bijna klaar. De dagen worden koud, zoals op de dag dat je wegging. Maar mijn jas ruikt naar de zomer en naar jou. Ik zeg de dingen zoals jij ze zeggen zou. S'avonds sta ik in de tuin. De kastanje wordt al langzaam bruin. Het oude huis, het oude licht. Dan zie ik jou achter het raam en ik ben niet eens verbaasd. Wel nee. Morgen kom je thuis je bent alvast dicht bij je haven. Ik snoei de rozen en de heg zoals jij het wil. De luiken zijn geverfd, maakt een heel verschil. De buurman vroeg nog naar je laatst. Ik zei dat het niet lang zou duren. Ik zie vanzelf wel wanneer jij weer voor me staat je bent wat mij betreft nooit werkelijk weggegaan. Waar is de taxi in de nacht? Ik hoor een stem die ik uit dromen ken. We zeggen wat er echt toe doet. En dan omhelzen wij elkaar en we zijn niet eens verbaasd. Wel nee morgen kom je terug. Morgen of later, wat maakt het eigenlijk ook uit? Wat is de tijd? In alle sterren staat jouw naam. En ik ben niet eens verbaasd. zomaar even een kerstplaat. Alvast in de show. <laughs> Sinterklaas nog amper het land uit. Maar ja, wel een hele mooie, eerlijk gezegd, van Douwe Bob en Miss Montreal. Samen in Please Just Come Home. wat een romantiek. En er ligt niet eens sneeuw. En het is niet eens echt koud. En dan toch die hartverwarmende muziek. Je hoort het allemaal hier bij ZVL. Ik ben even aan het kijken op de agenda, maar vandaag is er weinig te doen. Ik denk dat iedereen aan het uitrusten is van de Sinterklaas toestanden. Eh, maar er staat wel eh, voor de komende dagen veel op de agenda. Er is veel te doen de komende dagen, de komende weken. Dus als je wil weten, goh, wat is er te doen in onze regio? Ga dan naar onze website. Daar staat het allemaal bij elkaar. Omroep zvl.nl. Ga naar agenda en je ziet het in één oogopslag. As I looked in your eyes, you spoke of a world on a natural high. felt so appealing, the sound of your voice. I knew that I had no choice. I heard it said that life has its way to make you wake up on a beautiful day. Feel that you've only been taking it in. From now on, I'll know where. are the one that makes me give in to what I've become.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 Het was eh, een mooie eh, natuurlijk van Jim Reeves. I Can't Stop Loving You. En Sarah en Koen samen in You Are The Reason aan het einde van het eerste uur van de show. Eh, over een paar minuutjes ben ik bij je terug gaan we weer wat meer muziek maken. En een beetje meer tempo. Want dan ben je vast wel een beetje wakker. En dan hebben we ook een reportage van Jeroen van Gent. Dus er is dus alle reden om te blijven luisteren hier bij ZVL. Tot zometeen. En tot besluit van dit uur een klein stukje Cool in the Gang en Cherish. Let's take a walk together near the ocean shore. Hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given. where time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through?